Waterwalgemoed met het RWS In de woning in Brussel is een groot tegenstand ontstaan. Twee kinderen van 2 en 15 jaar en een volwassene raakten zwaar gewond. Drie anderen licht gewond. Ook wordt er nog iemand vermist. Meerdere huizen raakten zwaar beschadigd en twee woningen zijn bijna helemaal vernield. Mogelijk was er sprake van een gasexplosie, maar dat wordt nog onderzocht. De aanval vanochtend van een man op de luchthaven van Orly was waarschijnlijk een geplande terroristische aanslag. Het OM in Parijs zegt dat de man van 39 heeft geroepen dat hij wilde sterven voor Allah. Hij had een blik met benzine bij zich en pakte een wapen van een militair af. Daarna werd hij doodgeschoten. Drie van zijn familieleden zitten nog vast voor de aanval. De nieuwe Amerikaanse regering is opnieuw in botsing gekomen met andere landen tijdens een G20-top in Duitsland. De top leverde geen akkoord op over vrijhandel en het aanpakken van klimaatverandering, omdat de VS afspraken daarover heeft tegengehouden. Op de top in Baden-Baden waren de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken van de 20 landen. Turkije is nog nooit zo ver verwijderd geweest van toetreding tot de Europese Unie als nu. Dat zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Gabriel. Hij sprak met Der Spiegel over de verslechterde relatie met Turkije. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat het niet aan Europa ligt als Turkije niet kan toetreden, maar aan de Turkse weigering om Europese waarden te accepteren. In de Eredivisie heeft PSV op eigen veld een kleine overwinning behaald. Tegen Vitesse weer het 1-0, dankzij een doelpunt van Siem de Jong. Utrecht won overtuigend uit tegen NEC, het werd 3-0. Groningen speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Willem II.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 Back on the iron horse. Freshly dipped. A quiet storm brew. Find a four wall spot to congregate. A fly place with bass. Forget your worries. Let the DJ take you on a journey. House Vibes. Hosted by DJ Malzo. I know. Nightlife, yeah, yo. Airport, I got to go. Cash flow, that's got to grow. Roll the spliff, light the joint, play the rave, misbehave. Killing them in the grave. Six feet under, I start to wonder. Six feet deep, lost to sleep. It's no place for the weak. And I don't wanna go deep, cause I don't wanna speak. No, I just wanna jump. feel the system pump. just wanna jump. Jump. Jump. Jump. One, two, one, two. Decadence is all I know. Nightlife, yeah, yo. Airport, to go. Cash flow, that's got to grow. Roll the joint, light the spliff, play the rave, misbehave. Killing them in the grave. Six feet under, I start to wonder. Six feet deep, lost to the sleep.